Lot Lewin met het NOS Journaal. Twee Nederlandse bedrijven hebben meegewerkt aan de bouw van een omstreden Russische brug tussen Rusland en de Krim. De Gelderlander schrijft dat de bedrijven de sancties van de EU dachten te omzeilen door alleen op Russisch grondgebied te werken. De brug ligt gevoelig in het westen dat Rusland sancties heeft opgelegd voor de annexatie van de Krim in 2014. Met de 19 kilometer lange brug wil de Russische president Poetin zijn greep op het schiereiland versterken. De UEFA onderzoekt of Paris Saint-Germain zich houdt aan financial fair play. Volgens de regels mag een voetbalclub op lange termijn niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Paris Saint-Germain trok deze zomer de Braziliaan Neymar en de Fransman Mbappé aan voor zo'n 400 miljoen euro. In beide gevallen werd een creatieve constructie bedacht om aan de regels te voldoen. De politie is een woonwagenkamp in Stein in Limburg binnengevallen. Ook panden in Beek en Elslo worden onderzocht. In totaal zijn tien mensen aangehouden, de helft op het woonwagenkamp. De verdachten zijn mannen van 17 tot 60 jaar. Ze worden verdacht van drugshandel, witwassen en wapenbezit. De agenten worden tijdens de zoekactie geholpen door specialisten van Defensie en de Belastingdienst. De politie verwacht nog de hele avond bezig te zijn met de actie in Limburg. De anti-islamitische actiegroep Pegida Nederland kondigt meer acties aan tegen de nieuwe burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. Op Twitter schrijft de beweging tot zeer snel gemeente Arnhem. Vandaag riepen drie Pegida-leden tijdens de installatie van Marcouch als burgemeester dat hij moest wegwezen. De beweging vindt dat de benoeming van Marcouch leidt tot islamisering van de hoofdstad van Gelderland. Het weer dan nog, licht tot half bewolkt, met vooral in de kustgebieden nog een enkele bui. Vannacht kans op mist, de temperatuur zakt naar 6 tot 10 graden. Morgen overdag lost de mist op, vervolgens wisselen wolken en zon elkaar af. Er komen ook weer enkele nieuwe buien voor, het wordt rond de 19 graden. Dit was het en ook... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu.